Michel Koenen met het NOS-journaal. De pensioenfondsen staan er iets beter voor. Dat komt door goede beleggingsresultaten en een hogere rente, zegt de Nederlandse bank. Door de goede resultaten van het afgelopen jaar kunnen meer pensioenfondsen weer geheel of gedeeltelijk indexeren. Dat is het meeverhogen van de verwachte uitkering met de inflatie. Toch verandert er voor de meeste pensioenfondsen niks. Voor bijna 50 fondsen met ruim 10 miljoen deelnemers dreigen zelfs extra kortingen over twee of drie jaar als hun financiële positie dan niet is verbeterd. Minister Bruins kan niet garanderen dat alle regionale ziekenhuizen hun afdeling spoedeisende hulp en intensive care kunnen behouden. Volgens hem moet de kwaliteit van de zorg voorop staan en het kan betekenen dat er afdelingen spoedeisende hulp verdwijnen en dat mensen wat verder moeten reizen. De oppositie in de Tweede Kamer is bang dat ziekenhuizen helemaal moeten sluiten... als ze geen spoedeisende hulp of intensive care meer hebben. Er zijn toch migranten toegelaten tot Italië. Vandaag kwam een schip van de kustwacht met ruim 900 mensen aan boord... aan in Catania op Sicilië. Een paar dagen geleden verklaarde Italië alle havens nog gesloten voor een reddingsschip. Dat is nu met ruim 600 migranten aan boord op weg naar Spanje. De nieuwe regering in Italië voert een streng anti-immigrantenbeleid... De afgelopen jaren kwamen vele duizenden migranten via Italië Europa binnen. De nieuwe regering voelt zich in de steek gelaten door de EU en neemt daarom maatregelen. En vanaf maandag is het voor boeren in Noord- en Midden-Limburg verboden om water uit beken en rivieren te halen om akkers en weilanden te besproeien. Volgens het waterschap is het ondanks flinke hoosbuien de laatste tijd nog altijd erg droog. De meeste buien vielen in het zuiden van Limburg en daarom geldt het verbod daar niet. Het weer nog op steeds meer plaatsen zon bij 16 tot 20 graden.